5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Quilling praat vanmiddag met de partijleiders van VVD, CDA en D66. Dat kan leiden tot een doorstart van de onderhandelingen met GroenLinks. Afgelopen weekend zijn er informele gesprekken geweest. De bespreking vanmiddag met de informateur is cruciaal voor het verloop van de formatie, zeggen waarnemers. Windstoten hebben tot problemen geleid in het verkeer. Op diverse plaatsen zijn bomen op het spoor gevallen en rijden er geen treinen. Ook sommige wegen zijn afgesloten omdat er takken en bomen op liggen. In veel plaatsen begint vanavond de avondvierdaagse. Organisatoren laten weten dat ze het weer nauwlettend in de gaten houden. Zangeres en presentatrice Sandra Remer is overleden aan de gevolgen van borstkanker. Remer, geboren in Indonesië, nam driemaal deel aan het Eurovisie Songfestival. Twee keer solo en één keer met de zanger-componist Dries Holte... met wie ze jarenlang het duo Sandra en Andres vormden. Met het nummer Als het om de liefde gaat behaalden ze de vierde plaats. Op televisie presenteerde Remer populaire programma's als Wedden Dat en Showmasters. Sandra Remer was 66 jaar. Een 42-jarige Libiër is bij Verstek veroordeeld tot 12 jaar cel... voor de moord op zijn ex-vrouw in Hoevelaken. Na de moord sloeg hij op de vlucht naar het buitenland. Vermoedelijk zit hij daar nog steeds. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij zijn kinderen groot verdriet heeft gedaan... en dat hij geen uitleg heeft gegeven over zijn daad. Koen Bouwman heeft verrassend de derde etappe in het criterium du Dauphiné gewonnen. De renner van Lotto Jumbo zat mee in een kopgroep van zes man en die bleef net uit de greep van het peloton. De Belg Thomas de Gent blijft leider in het algemeen klassement van de Franse rittenkoers. Het weer, enkele buien met kans op onweer en zware windstoten. Het wordt 15 tot 17 graden. Morgen is het in het noorden en noordwesten bewolkt en regenachtig. In het zuiden blijft het vaker droog. Het wordt morgenmiddag maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad twee keer zo druk als anders op een maandagavond vanwege het onstuimige weer. Op de A1 richting Amersfoort een kapotte vrachtwagen bij Hoevelaken, een 4 kilometer file. 20 minuten vertraging naar Utrecht vanuit Amsterdam op de A2 tussen Oudekerk en Breukelen. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Knopen Nieuwemeer en Schiphol drie kwartier vertraging na een ongeluk. Daardoor ook viel op de A5 Amsterdam-Hoofddorp. Een half uur vertraging voor het knooppunt De Hoek. Naar Den Haag op de A12 vanuit Arnhem tussen Driebergen en Nieuwegein 10 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum. 20 minuten vertraging tussen Ridderkerk en Sliedrecht.